is de Jong met het NOS-journaal. Aan de slag. Op andere vliegvelden, waaronder dat in Frankfurt, tot top twee na grootste van Europa, beginnen vroeg in de ochtend stakingen die tot in de middag zullen duren. Tot de staking is opgeroepen door de Duitse ambtenarenbond die voor dit jaar 6,5% loonsverhoging eist. De werkgevers noemen dat onaanvaardbaar. Ze willen niet verder gaan dan 3,3% meer loon. In Frankrijk zijn de beelden opgedoken die de dader van de moordpartijen in Toulouse en Montauban heeft gemaakt. De man had een camera op zijn lichaam bij de schietpartijen waarbij zeven mensen omkwamen. De beelden zouden op een USB-stick naar de Franse redactie van Al Jazeera zijn gestuurd. Al Jazeera heeft dat niet bevestigd. Volgens Franse media is het een 25 minuten durende montage met islamitische strijdliederen. Het aantal doodstraffen is vorig jaar met 28% gestegen, dat zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er in 2011 zeker 676 mensen opgehangen, onthoofd of op een andere manier geëxecuteerd. Vooral in het Midden-Oosten nam het aantal executies toe. Zo werden in Iran minstens 350 mensen ter dood gebracht, onder wie de Iraans-Nederlandse Zara Bahrami. Die werd beschuldigd van drugsbezit en staatsgevaarlijke activiteiten. De VS executeerde 43 mensen, veel minder dan 10 jaar geleden. Van China zijn geen cijfers bekend, maar Amnesty vermoedt dat daar meer mensen zijn geëxecuteerd dan in alle andere landen bij elkaar. Volgens de organisatie zitten nog bijna 19.000 mensen in een cel te wachten op de uitvoering van een doodvonnis. Het weer helder met vooral in het noordoosten plaatselijk mist of laaghangende bewolking. Minima vannacht rond 3 graden overdag. Zonnig en droog. Het wordt 12 graden op de wadden tot 18 in het zuiden.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 stepping out tonight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 dat kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het al vast bezwaard. Steeds maar lief, dat kan geen kwaad.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 Shut it up one time. Come on. Let's talk about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 talk 106.9 ZFM ZFM care. Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, baby, You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? you lunch? I'm a Reuben, you cunt. Straight up, that this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt 下雨。 ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. in love